Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Oekraïne is de man opgepakt die wordt verdacht van de moord op oud-parlementsvoorzitter Parubi, zaterdag in Lviv. De arrestatie werd bekendgemaakt door president Zelensky, die zegt dat de verdachte een eerste verklaring heeft afgelegd. De aanhouding was op zo'n 250 kilometer van Lviv. Over de verdachte is verder nog weinig bekendgemaakt. Parubi werd doodgeschoten door een man die zich had verkleed als pakketbezorger. Bij een aardbeving in het oosten van Afghanistan zijn zeker negen doden gevallen, meldt het lokale bestuur. Nog eens 25 mensen raakten gewond. De beving was in een regio tegen de grens met Pakistan en had een kracht van 6. 20 minuten later was er een naschok met een kracht van 4,5. In België zijn zeven Nederlanders opgepakt in verband met de vondst van een grote partij cocaïne. Er zijn ook drie Belgen gearresteerd. De 1200 kilo cocaïne was per schip via Afrika de haven van Antwerpen binnengekomen. De politie volgde het transport naar een loods in Zelzaten, plaats bij de Nederlandse grens. Daar zijn de tien verdachten op gepakt. De jongste is 14 jaar. EU-commissievoorzitter von der Leyen zegt dat er wordt gewerkt aan gedetailleerde plannen voor een militaire inzet in Oekraïne. Dat zou onderdeel zijn van de veiligheidsgaranties voor na de oorlog, zegt ze tegen de Financial Times. Oekraïne wil deze garanties, maar Rusland wijst westerse troepen in Oekraïne consequent af. De Australische regering veroordeelt de anti-migratieprotesten op verschillende plekken in het land. Tienduizenden gingen de straat op tegen wat zij massa-immigratie noemen. Extreemrechtse groepen en neonazies mengden zich ook in de protesten. In meerdere plaatsen waren opstootjes. Het weer. Vannacht vooral in het oosten regen. In de rest van het land is het grotendeels droog. Het koelt af naar 15 graden. Overdag trekt de regen weg naar het noorden. Verder af en toe zon, maar er kan ook een bui vallen.